De wagen van het slachtoffer botste tegen de vangrail. Door het ongeluk zijn twee van de drie rijstroken dicht... en er zijn lange files ontstaan van Eindhoven naar Den Bosch. Een man die in Melbourne in Australië zes mensen doodreed... is veroordeeld tot zes keer levenslang. Twee jaar geleden reed hij onder invloed van drugs... in een drukke winkelstraat op voetgangers in. Tientallen mensen raakten gewond, sommigen liepen blijvend letsel op. De man is psychiatrisch patiënt. In een brief aan de rechtbank schreef hij dat hij de Messias is... en dat hij handelde in opdracht van God. De rechter noemt zijn daad een van de ergste voorbeelden van massamoord... in de Australische geschiedenis. Het OM wil dat schikkingen van meer dan 2 miljoen euro met verdachte bedrijven alsnog door de rechter kunnen worden bekeken. OM-topman Gerrit van der Burg reageert daarmee op de kritiek op eerdere schikkingen, zoals met ING, vanwege fouten die zijn gemaakt bij het voorkomen van witwassen. Volgens critici hoeven grote bedrijven daardoor geen verantwoording af te leggen aan de rechter. OM-baas van der Burg wil ook een verplichte reclassering voor bedrijven in de vorm van een verbeterprogramma, zodat ze niet opnieuw de fout ingaan. Het Openbaar Ministerie beschikt over lijsten waarop staat wat Nederlandse jihadisten betaald kregen van islamitische staat. Het OM heeft de salarisstroken gekregen van de FBI, meldt het AD. Op de lijsten staan namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Volgens het AD staan er ook Nederlanders op die al vastzitten in een Nederlandse gevangenis. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken tegen teruggekeerde jihadisten. Het weer nog. Eerst plaatselijk nog wat mist. Verder vandaag bewolking en af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral middagzon en een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het noorden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen nadevesting en Blarikum 3 kilometer file.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 Welkom met de klanken van pianist Horace Silver... die eigenlijk begon als saxofonist. We hoorden Opus de Funk als eh, introductie van het tweede uur ZFM Jazz... op zondagmorgen, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Uit alle landen, zei ik aan het begin van de uitzending... horen wij muziek zoals nu uit Denemarken... Daar hebben we de band van Arne Domnerus. En eh, wij gaan luisteren naar Jeeps Blues. Thank you. Yes at the Pawn Shop. Dat is eh, in Kopenhagen een tent. En het was de groep van Arne Domnerus. We gaan nu naar een Nederlandse bezetting, een Nederlands hofje. Zoals eh, heel veel muzikanten plegen te zeggen. Madeleine Bell met Korbakker, Frits Landsbergen, Allard Buwalda, Edwin Corsilius, Hans Dekker, Jeroen de Rijk. Nou, het grootste deel van deze bezetting eh, komt om en om, soms met meerdere tegelijk, hier eh, optreden in de krocht. En niet voor niks is dat een mooie cd geworden. The Look of Love, Madeleine Bell. En Bell. Eh, ik had het over Jazz in de Krocht. En die serie is ooit begonnen met het eh, trio van Johan Clement... waarin eh, Erik Timmermans ook deelnam. En Johan Clement heeft met enkele Belgische muzici... een cd opgenomen, ooit... En daar wil ik graag een stuk van laten horen. Dat is het nummer Doxy. Dank je. was dus Doxy. Het trio van eh, Johan Clement in eh, een jazzclub in het Belgische plaatsje Halle. De Blue Note Café in Halle. En deze live-opname die vertelt van alles wat er natuurlijk eh, op die bewuste avond gebeurd is. En dat is niet zomaar een avond. Dat was een avond met eh, de fantastische zangeres Deborah Brown. En daar gaan we nu naar luisteren. Nog steeds begeleid door eh, Johan Clement, Luc van den Bos op het slagwerk... en de grote Roger van Haverbeke op de contrabas. We gaan luisteren naar How Deep is the Ocean, Deborah Brown. ocean, high the sky. river in the noonday sun. Linger in the shade of a kind old tree. not away your troubles and dream a dream, dream a dream of me. Of the lazy river where the robin kill over love. You can not onmiskenbaar en fantastisch. Niet alleen de groep de Mills Brothers, de toonaangevende Close Harmony zangers... maar ook als begeleidend orkest Count Basie... die op fenomenale wijze, toch kunnen we zeggen, de boel ondersteunde. Ik ga van deze cd de Board of Directors... Count Basie en de Mills Brothers nog één stuk laten horen... En dat is een, eh, een stuk dat we kennen uit popmuziek. Maar zoals het hier vertoond wordt, is het, laten we zeggen, in onze ogen origineel. Sunny, Yesterday My Life. Yesterday my life was filled with rain, sunny. You smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere Oh, sunny one so true. I was torn like the wind blown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny, one so true. Oh, I love. geleid door het orkest van Count Basie. Vorig jaar hadden wij in De Krocht een optreden van zangeres, streep pianist eh, Sanna van Vliet. Ik heb een cd voor mij liggen eh, over het verhaal over de cd. Ik heb regelmatig nieuwe cd's. Dat zijn dan tweedehandsen. En sinds, eh, die haal ik dan uit kringloop. Kringloop heeft eh, over het algemeen hebben de kringlopen fantastische eh, collecties met eh, cd's. En als je daarin gaat snuffelen, kom je de mooiste dingen tegen. En een van de kringloopwinkels die daarin uitermate gespecialiseerd is, is Dorcas in Heemstede. Daar staat een van de aartsvaders van ZFM Jazz, Frit Kroonsburg op zaterdag eh, alle cd's te sorteren. En er is een enorme collectie eh, prachtige jazz-cd's. En het is altijd smullen daar. Zo ook deze cd, Sanna van Vliet... die hier wordt begeleid door Marius Beets op de bas... en Master Erik Ineke op het slagwerk. En als extra op de tenorsax Ferdinand Povel... En we gaan luisteren naar het stuk Fooling Myself. I tell myself I'm through with you, and I'll have nothing more to do with you. I stay away, but every day I'm fooling myself. I tell my friends that I don't care. I shrug my shoulders at the whole affair. But they all know it isn't so. I'm fooling myself. Every time I pass and see my face in the looking glass, I tip my hat and say, How do you do, you fool? You're throwing your life away. I'm acting gay, I'm acting proud. And every time I see you in a crowd, pretend, but in the end, I'm fooling myself. acting proud. And every time I see you in a crowd, I may pretend, but in the end, I'm just fooling. Captain Shuffle van de groep Dirk-Jan Vennik op de Boogie boogie piano. We gaan nog één keer naar Duitsland. Daar hebben we de Siemens Music Company, een big band met frisse arrangementen. En een van die stukken kennen we van Fats Domino, I'm Walking. Dat was de Siemens Music Company. En we gaan nu luisteren naar, eh, ja zou ik zeggen, onze eigen Ruud Brink. Een opname van het Rob Aangebeek Ruud Brink kwartet. Met uh, eh, Harry Emery op de bas en Jo Krause op het slagwerk. En we horen Ruud Brink ook zingen in het stuk. Eh, ja, dat is natuurlijk nog altijd wel spannend... Maar het stuk uh, dat we gaan beluisteren, dat heet uh, I Can't Start, I Can't Get Started. I've flown around the world in a plane I've settled revolutions in Spain. The North Pole I have charted, still I can't get started with you. Around a golf course, I'm under par, and all the movies want me to start got a house that is a showplace, yet I can't get no place with you. You're so, so supreme. Lyrics I'd write of you. Scheme just for the sight of you. both day and night of you. But what good does it do? I was consulted by Franklin D. Even greater Garbo had me to tea. But you've got me downhearted, cause I can't get started. the side of you. Dream both day and night of you. But what good does it do? I've been consulted by Stanley G. And Buddy DeFranco said maestro to me. He didn't mean it. But you got me down hearted, cause I can't get started with you. terecht applaus voor eh, Ruud Brink, Rob Aangebeek, Harry Emery en Joe Krause. We gaan nog één stukje eh, laten horen van deze live-opname.